Jelle Visser met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders bezoeken weer een sportschool... maar het ledental zit nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Volgens brancheorganisatie NL Actief ligt het gemiddelde nu op zo'n 80 tot 90 procent... ten opzichte van voor maart. Veel jongeren sporten weer, 60-plussers zijn gereserveerder, zegt NL Actief. Voor veel ondernemers is het nog niet genoeg om de kosten te dekken. NL Actief schat dat sportscholen per locatie gemiddeld een verlies leiden van zo'n 5000 euro per maand. Ook al maken ze gebruik van steunmaatregelen van de overheid. De Europese Commissie wil dat er zo snel mogelijk overal in de Europese Unie een wettelijk minimumloon komt. De hoogte mogen de lidstaten zelf bepalen. Volgens de commissie leven veel mensen in de EU op of onder de armoedegrens... omdat hun loon te laag is. Het voorstel wordt later vandaag officieel gepresenteerd. De zwarte man die afgelopen maandag in Philadelphia door agenten werd doodgeschoten... had volgens zijn familie psychische problemen. Familieleden hadden om hulp en een ambulance gevraagd. Ze wilden niet dat de politie zou komen. Volgens de politie gebruikten agenten hun vuurwapen omdat de 27-jarige Walter Wallace met een mes zwaaide en dat niet wilde neerleggen. De advocaat van de familie zegt dat agenten buitensporig geweld hebben gebruikt... en niet weten hoe ze moeten omgaan met verwarde personen. De dood van Wallace leidde gisteren tot protesten in Amerika. Zeker 90 mensen zijn opgepakt. Hackers hebben de website van de verkiezingscampagne van president Trump aangevallen. De site donaldjtrump.com was eventjes onleesbaar. Ook stond er enige tijd een namaakverklaring op van de FBI met de tekst... De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat president Trump dagelijks verspreidt. Inmiddels zou de site weer werken. En dan het weer. Vanochtend breekt af en toe de zon door. Aan zee en in het zuiden zijn buien mogelijk. In de loop van de dag ook elders regen. Aan de kust soms met onweer en hagel. Het wordt maximaal 12 graden. En er staat een matige tot soms harde zuid- tot zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A5 richting Amsterdam.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 Steeds meer Nederlanders bezoeken weer een sportschool. Volgens de brancheorganisatie ligt het gemiddelde nu op zo'n 80 tot 90 procent... ten opzichte van voor de coronapandemie in maart. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel... om overal in de Europese Unie een wettelijk minimumloon in te voeren. Volgens de Commissie leven veel mensen in de EU op of onder de armoedegrens. En hackers hebben de website van de verkiezingscampagne van president Trump aangevallen. De site donaldjtrump.com was eventjes onleesbaar. Het weer. Vanochtend is er een klein zonnetje met aan zee en in het zuiden buien. Het wordt maximaal 12 graden en er staat een matige tot soms harde zuid- tot zuidwestenwind. never dance. Música the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they it always. Real fat all day.